Ries met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben in het Witte Huis gedineerd met president Trump. Premier Jette was er ook bij. Het koningspaar blijft er ook slapen. De koning heeft bij zijn bezoek aan de VS gezegd dat stabiliteit en samenwerking met betrouwbare partners belangrijk is voor vrijheid. Hij noemde de samenwerking met Amerika de beste garantie voor een goede toekomst. Het bezoek van het koningspaar aan Trump ligt onder een vergrootglas... vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. En ook dreigde Trump vorige week nog met een vertrek uit de NAVO. Burgemeesters sluiten steeds vaker woningen, dat schrijft Trouw. In 2024 kregen burgemeesters meer ruimte om woningen te sluiten. Bijvoorbeeld als er een explosie is geweest of als er een wapen is gevonden. Het sluiten gebeurt nu drie keer zo vaak als voor de verruiming. In Rotterdam gebeurde het het vaakst, namelijk 70 keer. Een advocaat en hoogleraar uit de kritiek in de krant. Zo is de bewoner bij een explosie niet altijd betrokken bij een crimineel conflict... Bewoners kunnen ook dakloos raken... omdat verhuurders de huur mogen opzeggen als een woning wordt gesloten. Premier Meloni van Italië is niet te spreken over de uitspraken van de Amerikaanse president Trump over de paus. Trump zei dit weekend dat hij geen paus wil die het goed vindt dat Iran een atoombom heeft. Dat zei hij nadat de paus had opgeroepen tot vrede in het Midden-Oosten. De veroordeling van Meloni is opvallend omdat ze dicht bij Trump staat. Colombia heeft een plan goedgekeurd om nijlpaarden van drugsbaron Escobar af te schieten. De dieren werden de jaren 80 illegaal door hem naar het land gehaald. Inmiddels lopen er zo'n 200 rond en die zorgen voor overlast.